Dat schrijft de nieuwe vakbond Leraren in Actie in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de vakbond nemen middelbare scholen steeds vaker leraren aan... die niet bevoegd zijn om les te geven. Ze doen dat omdat er te weinig leraren zijn. Leraren in Actie vindt dat onacceptabel. In Berlijn is de Nederlandse ambassade afgelopen weekend met verfbommen en stenen bekogeld. Waarschijnlijk zijn de daders Duitse krakers die wilden protesteren tegen het Nederlandse kraakverbod. Het ambassadegebouw is licht beschadigd. Twee ruiten zijn ingegooid en aan de zijkant zitten oranje en blauwe verfvlekken. Volgens de Nederlandse kraakbeweging zijn er ook in Oostenrijk, Tsjechië en Estland acties gehouden tegen het kraakverbod. Het CDA vindt dat het asielrecht moet worden aangescherpt. Volgens het Tweede Kamerlid Buma komt het te vaak voor dat uitgeprocedeerde asielzoekers op de valreep op medische gronden om een nieuwe procedure vragen. Ze zeggen op de vliegtuigtrap dat ze zich niet lekker voelen. Volgens internationale regels moeten ze dan door een Nederlandse arts worden onderzocht en begint de procedure opnieuw. Het CDA wil dat daaraan een eind komt. In de Indische Oceaan wordt gezocht naar opvarenden van een gezonken schip. Dat verging bij de Kokos-eilanden, zo'n 2.500 kilometer uit de kust van Australië. De Australische kustwacht ving een noodsignaal op van het schip en stuurde vrachtschepen. 17 mensen zijn gered, naar 23 mensen wordt nog gezocht. Mogelijk zijn het asielzoekers die onderweg waren naar Australië. Op het Spaanse eiland Tenerife zijn twee doden gevallen toen een deel van een rotswand op een drukbezocht strand instortte slachtoffers zijn een Britse vrouw en een Spaanse man die onder het puin bedolven raakten. Volgens Spaanse media waren op dezelfde plaats vorige maand ook al rotsblokken naar beneden gekomen.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 No, no, y es la fuerza que te lleva, que te muestra y que te llena, que te arrastra y que te hace a Dios. Es un sentimiento, casi una obsesión, si la fuerza Lo que es la fuerza del corazón es la fuerza que te lleva.